uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan verwacht. Er overleden ruim 3750 mensen en dat betekent een oversterfte van bijna 850, meldt het CBS. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte. Het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdens door corona. In Capelle aan de IJssel is een loods met elektrische deelscooters door brand verwoest. Het vuur sloeg over naar het pand ernaast, dat is ook in de as gelegd. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert verstuurd. Omwonenden moesten ramen en deuren dicht houden. Twee mensen raakten licht gewond omdat ze rook hadden ingeademd. Een van hen moest naar het ziekenhuis. 50 mensen zijn geëvacueerd. De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep van 14 Nederlanders... die er vandoor zou zijn gegaan nadat zes van hen positief waren getest op corona. De groep moest na die positieve test in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos. De plaatselijke burgemeester noemt hun vermoedelijke vlucht een misdaad. Twee Iraanse hackers worden verdacht van het intimideren van kiezers... en het verspreiden van nepnieuws rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Volgens de aanklager stuurden de Iraniërs mailtjes met nepnieuws en dreigementen... naar democratische en republikeinse kiezers. Ze verspreiden ook beelden van zogenaamde verkiezingsfraude. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd... aan de twee verdachten, hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werkten. Het weer overdag bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het noordwesten kans op opklaringen. Het wordt een graad of 13. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia uh. They wanna arrest me but I was just having fun I swear that I'm not drunk and I'm not taking drugs They ask me why so hot Cause I'm Italiano Oh mamma, mamma mia, if your love Mama, mama, mia. command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on mamma mia 106.9 ZFN soul to make sense You're taking away everything misunderstood Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves. Y quiero verte como tú te ves.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan verwacht. Er overleden ruim 3750 mensen. En dat betekent een oversterfte van bijna 850, meldt het CBS. In Capelle aan de IJssel is een loods met elektrische deelscooters door brand verwoest. Ook het pand ernaast is in de as gelegd. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert verstuurd. De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar 14 Nederlanders... die er vandoor zouden zijn gegaan nadat zes van hen positief waren getest op corona. De groep moest daarna in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos. De plaatselijke burgemeester noemt hun vermoedelijke vlucht een misdaad. Het weer bewolkt en overwegend droog. In het noordwesten kans op opklaringen bij een graad of 13. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je jij dat zo zag dan hoe jij je gedroeg? Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg.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 You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so much fun. I used to cry sometimes. Those days are gone. 106.9 here. I know there's some.